7 uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. Bedrijven in de Rotterdamse haven zeggen dat de douane al weken containers zonder controle doorlaat. Dat zou komen door problemen met een elektronisch aangiftesysteem, schrijft het AD. Bedrijven moeten daardoor per mail aangifte doen. Vaak zou er al binnen een minuut antwoord zijn. De douane zou vanwege het risico op bederf vooral containers met groente en fruit snel laten passeren, terwijl die juist vaak gebruikt worden om drugs in te verstoppen. De douane bevestigt de problemen, maar spreekt tegen dat containers zonder controle worden doorgelaten. De Fiat heeft twaalf mensen opgepakt voor het verkopen van valse merkkleding op internet. De afgelopen weken doorzocht de opsporingsdienst van de Belastingdienst huizen en opslagplaatsen. Daar lagen 3.500 stuks nepkleding, schoenen en tassen. De spullen werden verkocht via sociale media als Instagram en Facebook, soms door minderjarigen die een extra zakcentje wilden verdienen. Naast de namaakkleding zijn ook geld en wapens in beslag genomen. Piloten van Lufthansa gaan dinsdag en woensdag weer staken. Vandaag wordt wel gevlogen, maar daarna vervallen opnieuw honderden vluchten bij de Duitse luchtvaartmaatschappij. De pilotenvakbond roept de leden op om dinsdag geen vluchten over korte afstanden te doen, Woensdag willen ze alle vluchten laten uitvallen. De piloten eisen betere arbeidsvoorwaarden zoals meer salaris en een beter pensioen. En uit een natuurreservaat in Australië zijn drie zeldzame dwergzijdeaapjes gestolen. Dat is de kleinste apensoort ter wereld. De politie heeft twee mannen opgepakt. Twee aapjes zijn terecht, eentje is nog spoorloos. De dieren worden op de zwarte markt voor wel 3500 euro aangeboden. De illegale handel is de in dwergzijde aapjes is waarschijnlijk toegenomen... omdat het in China het jaar van de aap is. Het weer nog. Lokaal kans op mist, ook kan het glad zijn. Later vandaag flinke periodes met zon. Wel blijft het koud met maximaal 5 graden. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dennis Mooij van de ANWB. In de Randstad eh, vooral vertraging op de A6 vanuit Lelystad naar Amsterdam. Tussen Lelystad Noord en Almere buiten Oost staat 6 kilometer door een kapotte auto die er heeft gestaan. De vertraging is een half uur. A7 Horen-Zaandam tussen Horen en Purmerend Noord 4 kilometer en ook een half uur vertraging. A15 vanuit eh, Nijmegen naar Gorkum bij Tiel 4 kilometer en een kwartier extra. En verderop richting Rotterdam staat tussen Gorkum en harningsveld giessendam 6 kilometer en dat kost je een half uur.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 We learn to get together and see who we really are. Ain't nothing gonna change. Ain't nothing gonna change. But nobody's gonna wake up and start asking who each other. Ain't nothing gonna change. Ain't nothing gonna change. Ain't nothing gonna change.